Daarbij hebben ze een vrouwelijke gevangenbewaarder bedreigd met een mes. De vrouw raakte licht gewond aan haar hand. De ontsnapte gedetineerden zijn mannen van 25 en 28. Ze zaten vast voor diefstal en drugsdelicten. Het is niet duidelijk of ze hulp van buitenaf hebben gekregen. Gisterochtend ontsnapte ook al een gevangene uit de gevangenis in Dinan. Het Thaise leger is begonnen met het terugsturen van duizenden vluchtelingen naar het buurland Laos. Het zijn leden van de etnische minderheidsgroep de Duizenden Thaise militairen en ambtenaren ontruimen het vluchtelingenkamp... waarin al jaren meer dan 4000 Hmong zitten. Op het terugsturen van de groep is veel kritiek gekomen. Onder meer van Amnesty International en de VN-vluchtelingenorganisatie. Die zeggen dat de Hmong in het communistische Laos vervolging staat te wachten. In de jaren 60 en 70 vochten de Hmong aan de kant van de Amerikanen... toen de oorlog in Vietnam zich uitbreidde naar Laos. In de Surinaamse plaats Albina zijn 20 mensen aangehouden in verband met de rellen van de afgelopen dagen. De rellen tussen de bevolking en de Braziliaanse en Chinese goudzoekers begonnen donderdag. Zeker 13 mensen raakten gewond en minstens 20 Braziliaanse vrouwen werden verkracht. Onder de arrestanten zijn mannen die door de vrouwen zijn herkend als hun verkrachter. Iran is het toneel geweest van de ernstigste rellen in maanden. De regering zegt dat er vijf doden bij zijn gevallen, maar volgens oppositiewebsites zijn het er zeker acht. In diverse steden, waaronder Teheran, gingen betogers de straat op om democratische hervormingen te eisen. Ook riepen ze leuzen tegen president Ahmadinejad en Ayatollah Khamenei. Volgens de oppositie gebruikte de politie de wapenstok en traangas om de betogers uiteen te drijven.